Omdat we niet met de planning hebben geschoven, maar alleen met de vaccins, hè, voor welke doelgroepen welk vaccin konden inzetten, heeft dat op de planning, op de hoofdlijnen daarvan eigenlijk geen invloed gehad. Ook niet op de volgorde waarmee mensen geprikt worden. Vanaf morgen gaan de GGD's en huisartsen verder met het prikken met het Janssen-vaccin. Ook daarbij lijkt trombose een zeldzame bijwerking te zijn. Maar die kans is zo klein dat er meer voordelen zijn. De jongen hoort ook dat sommige mensen liever een andere prik willen, maar dat kan niet. Als we daar een, keuzemodel van gaan maken, wordt het echt een rommeltje in de uitvoering. Dus het is prikken wat de pot schaft en dat blijven we ook doen. En aan het einde ja, zullen we natuurlijk de vaccins die we hebben gewoon beschikbaar stellen. Maar dan moet je wel echt even wachten. Nog steeds bijna de helft van de Rotterdamse vrouwen heeft te maken met seksuele intimidatie op straat. Blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Ook al hebben de handhavers de afgelopen jaren extra trainingen gekregen en is er een campagne geweest. Dat had dus allemaal weinig effect. Nog steeds gaan veel vrouwen s'avonds liever niet over straat of doen ze bewust andere kleding aan. Je kan voorlopig rondjes blijven schaatsen in Tialf, want het ijsstadion in Heerenveen krijgt financiële hulp. Onder meer van NOC, NSF en de Schaatsbond. Tialf heeft al een tijdje geldproblemen. Vanaf volgend jaar krijgt de ijshal ieder jaar bijna anderhalf miljoen euro om het hoofd boven water te houden. En we gaan weer richting het mooie en warme weer. En dat is voor bijna iedereen leuk, behalve voor de reddingsbrigade. Brit van 17 uit Zandvoort is daar vrijwilliger... en zag vorig jaar voor haar eigen ogen jongen verdrinken. Om dit te voorkomen heeft ze een profielwerkstuk gemaakt... met oplossingen voor dit probleem. Nou ja, onder andere een app waarmee je bijvoorbeeld als je een badplaats binnenkomt... dat je een pop-up krijgt en gelijk in één overzicht ziet... wat de gevaren zijn, welke vlag er hangt, dat soort eh, dingen... Maar ook dat wij veel, als wij veel meer actief zijn op eh, Instagram, dat we ook veel zichtbaarder zijn. En dat is dat we een grotere doelgroep bereiken. Daarnaast lijkt het Brit ook een goed idee om meer voorlichting te geven op basisscholen. De reddingsbrigade is blij met haar suggesties en gaat ermee aan de slag. Het weer. Komende nacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar een graad of 4.